Marnik Zampersen met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met twee hoge snelheidstreinen in het zuiden van Spanje zijn 21 doden gevallen. De verwachting is dat het dodental nog oploopt. Ook zijn er zeker 70 gewonden. Het ongeluk was in de buurt van de stad Córdoba in Andalusië. Een van de twee treinen liep uit de rails en belandde op een naastgelegen spoor... waar de tegemoetkomende trein reed. Die ontspoorde vervolgens ook. In totaal waren er ruim 400 passagiers aan boord van de Spaanse treinen. Bij een grote brand in Husen bij Arnhem is gisteravond een schoolgebouw verwoest. De vlammen sloegen uit het dak en de brandweer was uren bezig met blussen. Er zaten vier lokalen in het gebouw. Volgens Omroep Gelderland zijn de ouders van de leerlingen ingelicht. Over de oorzaak van de brand in Husen is nog niets bekend. Bij de presidentsverkiezingen in Portugal is een tweede ronde nodig. En dat is voor het eerst in 40 jaar. Geen enkele kandidaat haalde de absolute meerderheid. De meeste stemmen waren voor Antonio José Seguro van de Socialistische Partij. Hij had in de campagne veel aandacht voor de stijgende prijzen en het woningtekort. Seguro neemt het over drie weken op tegen de radicaal-rechtse André Ventura. Hij, hij voerde campagne op het thema migratie. Het presidentschap in Portugal is vooral een ceremoniële functie. De Amerikaanse Disney-filmmaker Roger Ellers is op 76-jarige leeftijd overleden. Hij is vooral bekend als mederegisseur van The Lion King... de animatiefilm uit 1994 over de leeuwenwelp Simba. Ellers regisseerde het bioscoopsucces samen met Rob Minkoff... Verder was hij onder meer betrokken bij films als Little Mermaid, Beauty and the Beast en Lilo and Stitch. Ellers overleed na een kort ziekbed thuis in Californië.